Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Prinses Amalia en Alexia hebben gewoon nog een paar dagjes vakantie gehad in Griekenland. De twee zijn vanavond pas teruggekomen naar Nederland. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Ariane kwamen zaterdag al terug... omdat er veel opheffen was over de vakantie. Veel mensen vonden het niet kunnen dat de Oranjes tijdens corona lekker gingen zonnen... Verslaggever Kizia Hekster is verbaasd. Het is niet gecommuniceerd door de koning, maar ook niet door premier Rutte... die zondag een toelichting gaf eh, op de vraag hoe dat nou gegaan was. Hij wilde daar toen niks over zeggen, maar hij heeft ook niet gezegd... dat een deel van de familie dus nog achtergebleven was. Het oogt allemaal ongelooflijk onhandig en onverstandig ook. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst konden de prinsessen zaterdag niet mee... omdat de vlucht volgeboekt was. Waarom ze niet een dag later zijn teruggekomen is niet duidelijk. En opnieuw een pijnlijk verhaal over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. De top kreeg al in 2017 het advies om met een schaderegeling te komen... voor ouders bij wie de toeslagen onterecht waren stopgezet. Dat blijkt uit een intern document. In plaats van het advies op te volgen ging de dienst door met rechtszaken voeren tegen de ouders. En Griezelen is er niet meer bij in Toverland. Het Limburgse pretpark stopt toch met de Halloween Nights, omdat er zoveel ophef over is kwamen duizenden bezoekers op die griezelavonden af... terwijl evenementen vanwege corona verboden zijn. Eerder stopte Walibi ook al met de Fright Nights. En Raymond en zijn vriendin uit Hilversum zitten al wekenlang in de kou. In hun spiksplinternieuwe huis is geen warm water en de kachel doet het ook niet. Ja, in de kou. Ja, het is echt eh, kamperen. En dat is flink balen, want de vriendin van Raymond is hoogzwanger. Die komt over acht weken, maar ik denk dat de ziekenhuis zegt van jullie zitten in de kou en geen warm watervoorziening. Dat ze zeggen, we houden wel in het ziekenhuis. Nou, dat is niet leuk thuiskomen als je net vader wordt. Het stel voelt zich dan ook helemaal in de kou gezet. De verhuurder zegt dat hij er alles aan doet om de kapotte kachel zo snel mogelijk te maken.